In Hoensbroek dreigen huizen te overstromen omdat een waterbuffer op doorbreken staat. Je hoort een verslaggever van 1 Limburg. Je ziet het water eigenlijk over die dijk stromen al. Eh, het is een enorme buffer. Hè. Ik zou niet weten hoeveel kub water erin pas. Maar dat is echt enorm. Ja, als die dijk doorbreekt, ja, dan, dan staat hier alles onder water. En ook in Heerlen regent het al de hele dag, zegt verslaggever Martijn Bink. Daardoor is de bodem hier volledig verzadigd. Zijn waterbekkens volgelopen gelopen en die overstromen vervolgens. Maar nou, de gevolgen daarvan die zijn op deze plek goed te zien. Dit garagebedrijf hier naast mij bijvoorbeeld, daar is de kelder van volgelopen. Is alle elektrische apparatuur door beschadigd. Die auto hier, die witte auto, die reed een uurtje geleden hier het water in. Kon niet verder. En hier snelweg A79 richting Maastricht, die hier begint, is opnieuw afgesloten door het water. Ja, de ellende is nog niet over. Vanavond en vannacht valt er opnieuw veel regen in Zuid-Limburg. Turkije heeft een man die eerder zijn Nederlandse nationaliteit verloor... toch uitgezet naar ons land. Hij is op Schiphol meteen opgepakt. Volgens de AVD ging hij in 2015 naar Syrië... en was hij betrokken bij een jihadistische groepering. Later dook hij op in Turkije. Dat land heeft hem nu uitgezet, terwijl Nederland dat niet wilde. De man wordt nu vervolgd. En in Koevoorde in Drenthe is er gedoe over een zebrapad. Buurbewoners durven soms niet over te steken omdat automobilisten zo hard rijden en vaak niet stoppen. Ik heb ontzettend veel moeite met overkomen, met de rollator. Je moet gewoon snel lopen en zijn de auto zo weer achter je gaat aan. je moet snel kunnen oversteken. Als je dat niet kunt, dan ben je de klas. De bewoners zien daarom het liefst dat er een drempel komt... zodat de automobilisten wat minder gas geven. De gemeente Koevoorde laat weten dat ze werken aan een oplossing. Het weer, ja, slecht nieuws voor Zuid-Limburg. In het zuidoosten en oosten blijft maar veel regen vallen. Op andere plaatsen blijft het droog. Morgen ook nog regen in Limburg, maar wel minder heftig. Het is bewolkt en wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. Door een ongeluk staat er file op de A9 Alkmaar-Amstelveen bij Akersloot.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 <laughs> Kleine jongen, je ook vast nog wel eens vaker uit de bocht Maar grote broer is trots op jou du -du -du Kleine jongens die gedragen zich als prof Willen kosten wat het kost Limonade voor de toren staan zeg als toch En dat die jongens sprong mon fils est mon domaine.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 Oh, yes. Oh, Camilo, mm. sube las manos que está en el agua Qué rico te mueves ik como pez en el agua Zon, zee, zandvoort en Zomerrit. away. Know that I can't find nobody else as good as you.